Nieuws van 10 uur. Moutschreurs met het NOW. Nederland maakt zich zorgen over de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer. Gisteravond werd ABN AMRO getroffen door een storing... waardoor mensen geen internet aankopen konden doen. Ook andere banken hebben er af en toe last van. Volgens de winkeliers neemt het aantal storingen toe. Ze willen dat de stabiliteit van het betalingsverkeer hoger op de agenda komt... bij de banken en de politiek. De Amerikaanse justitie gaat onderzoeken hoe het kan dat turnarts Larry Nasser zo lang meisjes en jonge vrouwen kon misbruiken. Jaren geleden waren er al klachten over hem binnengekomen, maar daar werd niks mee gedaan. De 54-jarige turnarts misbruikte vrouwen vanaf de jaren 90. Zeker 160 vrouwen deden aangifte. Nasser werd afgelopen week veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar. De oud-leider van de rebellenbeweging FARC, Timoshenko, doet in mei mee aan de presidentsverkiezingen in Colombia. Hij wil vooral iets gaan doen voor de armen. Timoshenko leidde jarenlang een gewapende strijd tegen de Colombiaanse regering. Daarbij kwamen de afgelopen 50 jaar een kwart miljoen mensen om het leven. Sinds het vredesakkoord tussen Colombia en de FARC in 2016... probeert Timoshenko zijn rebellenleger om te vormen tot een politieke partij. Reddingswerkers uit Nieuw-Zeeland hebben zeven opvarenden gered van de veerboot uit Kiribati, die al een week is vermist. Het zijn zes volwassenen en een baby. Ze hebben vier dagen rondgedobberd in een reddingsboot zonder water. De baby was volgens de reddingswerkers bewusteloos. De katamaran vertrok een week geleden met 50 mensen aan boord voor een tweedaagse reis, maar kwam niet aan. Vier dagen geleden kapseisde en zonk de boot. De andere opvarenden zijn nog spoorloos. Het weer erg zacht met 10 tot 12 graden. In het noorden kan wat regen of motregen vallen. Ook morgen is het nog zacht. Daarna gaat de temperatuur omlaag. Er komt meer zon, wel blijft het wisselvallig.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 Maar we luisteren natuurlijk naar ZFM Jazz op zondagmorgen. Goedemorgen, desondanks. U luistert naar eh, ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Twee uur lang van alles wat uit de jazzplatenkast. En dan vooral stukken die we niet elke dag draaien... en die soms verrassend en eh, nieuw zijn. Mulder en Mulder openden zoals altijd met How Do You Like Your Ex in the Morning. En het volgende is eh, als onderdeel van Van Alles Wat... But Not For Me, Helen Merrill. Alan Merrill. Geboren in 1930 hoorden we hier met het eh, trio Louis van Dijk, John Engels en Jacques Scholz. Ehm, vandaag is de, ah, de, de programmalijst gevuld met eh, veel Amerikaans, maar ook met veel Nederlands. Zoals eh, nu de onvergetelijke Ruud Brink met het trio van Pim Jacobs, Polka Dots en Moonbeams. Zeg maar eens dat dat niet eh, gevoelig en mooi klinkt. Ruud Brink met het eh, trio van Pim Jacobs. Grappig is dat eh, het trio van Pim Jacobs... in de jaren 50 heel veel gespeeld heeft. En toen pas een hele tijd... toen daarna een hele tijd niet als trio... omdat met name Wim Overgouw zijn eigen weg ging... En eh, die ook in allerlei formaties terecht is gekomen. En in 1990 zijn ze weer bijeengekomen om dan deze cd op te nemen. Met eh, Ruud Brink. Um, Ruud Brink die zich kan meten met eh, allerlei andere beroemde saxofonisten uit de, uit de categorie Mellow tone. Die horen we nog een keer. En nu in een iets sneller nummer met hetzelfde drumloze trio van Pim Jacobs... Pim Jacobs, Ruud Jacobs en Wim Overgaal, Taking a Chance of Love. trio van Pim Jacobs was dat. En dan gaan we nu naar een zangeres die ook haar sporen verdiend heeft. Joe Stafford. Ooit eh, een popzangeres in de jaren 30, 40. En uh, aan Amerika noemen ze dat een popzangeres. Bij ons eh, vinden we haar terug op allerlei platen die nu in de, uit de dance area die nu allemaal in de platenkast eh, van de jazz staan. En eh, ooit was zij samen met haar zusters in het eh, trio de... jeetje. <laughs> de Stafford Sisters. En uiteindelijk heeft ze samengewerkt met Johnny Mercer, een grote jongen... die een eigen platenlabel heeft opgericht, Capitol Records... waar heel veel jazz is opgenomen. En samen met hem horen wij haar nu in een stuk It's Great to Be Alive. It's great to be alive, to work from nine to five, to have a piece of land to farm. It's great to be alive, to have a car to drive and have your baby on your arm. In spite of bills and other minor ills, somehow we manage to survive. It's great to be in love, to have and watch the little ones arrive. Your own descendants, deductible dependents, it's great to be. to be here and kicking, to hear a alarm clock tick. It's really a, a kick to cultivate chickens on little old farm. It's great. It's something to, to work and strive. Then take your girl to a drive and swing. To know that at five you're really alive and she'll be holding. Bill to lose a little a trait. That really is great. It's great. That gal to love to have. That roof above to watch. Especially with the little ones arriving. And all that jive. Your old Your descendants. Deductible dependence. It's great, it's great to be young. to be. Blakey met het stuk Monen hoorden we. Eh, dit stuk en het volgende stuk wat ik straks laat horen... dat staat op een eh, cd, The Best of Blue Note. En kenners weten dat Blue Note iets apart is. Blue Note Records is een eh, platenlabel dat in New York werd opgericht... in de jaren eind 30. En alleen maar jazzmuziek wordt daar ge produceert bij dit uh, platenlabel. Twee Duitse immigranten hebben het opgericht... en op enig moment kwam daar te werken een geluidstechnicus... van Nederlandse oorsprong, uh, Rudy van Gelder. En die wordt eh, door, al, door alles en iedereen de hemel in geprezen... voor zijn prachtige technieken... in 2016 is hij overleden en heeft eh, zijn geheimen nooit prijsgegeven. De geheimen die hij gebruikte bij het eh, maken van die opnames. Want eh, Blue Note opnames die worden door heel veel mensen en kenners geroemd vanwege de fantastische kwaliteit. uiteindelijk is Blue Note in de 70 jaren overgenomen door EMI, maar dit terzijde. En er zijn ook Nederlandse muzici die, het, uh, die zover gekomen zijn... dat ze op dat platenlabel terecht zijn gekomen. Want als je op Blue Note opname mag maken... dan is je kostje gekocht en dan ben je in feite uh, toegetreden tot eh, de wereld van de groten. Ik ga nog een stuk laten horen van deze cd. En dat is Kenny Burrell Midnight Blue. klonk al zo triest. En eh, dat is ook niet verwonderlijk. Want uh, eh, dat is natuurlijk een prachtige compositie. Met de veelzeggende titel... I'll guess I'll hang my tears out to dry.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 Oh, let's get lost. Chet Baker, Let's Get Lost. ZFM Zandvoort heeft een app tegenwoordig. En eh, die kan ik ten zeerste aanbevelen. Installeer hem op je smartphone. Een ehm, hele leuke app waarin eh, alle programma's staan genoemd. Wat er te doen is. Nu Zandvoort Nieuws. Je kan ZFM live beluisteren. Je kan een eigen bericht plaatsen. Je kan eh, ZFM TV kijken als er uitzendingen zijn. En je kan terugluisteren. Eh, de app heet ZFM Zandvoort. Zeer aan te bevelen. En dan gaan we nu naar een zingend duo. Dean Martin en Nat King Cole. Dat is natuurlijk wel van even geleden. Long, long ago heet het stuk. Folks love to talk. of the good, good old days. Long, long ago, long, long ago. Oh, they say it was better in oh so many ways. Long, long ago, long ago. They couldn't go to a movie show to listen to the radio, go for a ride in a car on a very cold and wintry night. They couldn't sit and watch a TV fight. And when the summer came, they would have to take a name, all bundled up to the beach. They didn't know a girl could look so cute in a bikini suit. Oh, how they sing of the good, good old days, long, long ago long, long ago. They couldn't swing in the good, good old days. Long, long ago, long ago. They couldn't go to a movie show, listen to the radio, good, go for a ride old days. Long, and on a very cold and wintry night, long, they couldn't sit and watch a TV fight. So when people say to me nothing's like it used to be, so I don't believe that it's so. Long, they didn't have so much ago, to brag about long, long ago, long, long ago, long. better en we gaan zo meteen alweer naar het tweede uur na het nieuws. En dan is er nog weer een uur ZFM Jazz op zondag.